die motherfucker neemt Joost Klein Ik werd gepest op het schoolplein, nu heb ik een hoofdpijn Ik was 13 maar geen 13 in een doos zijn Een paar jaar geleden en mijn bril die was stroomlijn. Ik had een dicht gordijn bij mijn kozijn Ik zou ook boos zijn zonder mijn kozijn En ze vragen mij, Joost Klein, hoe de fuck kan jij zo groot zijn? Ben in Oost-Berlijn, ik drink mijn rode wijn Mijn psychiaters zijn mij, jij hebt borderline Die woorden deden pijn, net als stekels van een porcupine net Robijn Jij bent een pestkop, nee je kan niet zo zijn Check mijn website, dit is mijn domein Maar na 20 jaar online, ben ik liever offline Ik ben liever offline, ik ben liever offline kop werd geslagen Maar de pest kon doen het plagen, dus ik hem mocht niet klagen Mijn docent zei je mag me alles vragen, er zijn geen domme vragen Dus ik vroeg waar is mijn vader? Tien jaar later, ik van zonder lekkage Mijn stapblad is wit, net wc-papier van page Ik ging door allemaal fases, dus ik luister andere hazes Ik passeerde revue en ik passeerde bazaar. Mijn brein is een gekke salade, mijn leven is een quiz, je kan het antwoord niet raden Het KUD, ik heb die groene en die paarse Ze noemden me papi, maar ik heb echt geen kraantje naast mijn ovatie staande Ik teken graag op beslagen ramen Ze wil mijn COCK net baantje What? Ik ben liever offline Ik ben liever offline Ik ben liever offline Ik ben liever offline Ik ben liever offline Ik ben liever offline Ik ben liever offline Ik ben liever offline Ik voel me code en de beat Bitch, ik wil een noten bij mijn brief Jo klein in de tanden van de beat